graftombe ontdekt... die dateert uit de tijd van Alexander de Grote. Om de grootste tombe die ooit in Griekenland is gevonden. Volgens de Griekse premier Samaras gaat het om een extreem belangrijke vondst... maar er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om het graf van Alexander de Grote zelf. Deskundigen vermoeden dat het toebehoort aan een andere prominente persoon uit de oudheid. archeologen deden hun vondst bij de kustplaats Amphilolis, zo'n 100 kilometer van de stad Thessaloniki. Het overheidstekort van de Verenigde Staten blijft dalen. Doordat het tekort maandelijks verder terugloopt... is de VS op koers om het begrotingsjaar eind september af te sluiten... met het laagste overheidstekort in zes jaar. Verwachting is dat het tekort dit jaar uitkomt op zo'n 375 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 510 miljard euro. Real Madrid heeft de Europese Supercup veroverd. De winnaar van de Champions League versloeg Sevilla, de winnaar van de Europa League. Het werd in Cardiff 2-0. Cristiano Ronaldo scoorde beide doelpunten. Het is de tweede keer dat Real Madrid de Supercup wint. eerste zege was in 2002, toen Real met 3-1 van UEFA Cup winnaar Feyenoord won weer. In de kustprovincies af en toe een bui, verder droog. Overdag wisselen opnieuw zon en buien elkaar af. Het wordt 20 tot 22 graden.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 Het gaat om 800 tot 1000 doses van een vaccin dat wel op dieren, maar nog niet op mensen is getest. Dinsdag gaf de WHO het groene licht voor het gebruik van medicijnen waarvan de testfase nog niet is afgerond. Tegen ebola is nog geen goedgekeurd middel. Wel zijn diverse landen en geneesmiddelenproducenten bezig met de ontwikkeling van vaccins. Canada heeft laten weten dat het zeker vier maanden nodig heeft om grotere hoeveelheden van het vaccin te maken. Ecuador is getroffen door een aardbeving. Kracht was 5,1 op de schaal van Richter en het epicentrum lag niet ver van de hoofdstad Quito in het noorden van het land. Volgens de regering